Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten maken bijna 350 miljoen dollar vrij voor militaire steun aan Taiwan. Het land levert onder meer raketten, vuurwapens en draagbare luchtverdedigingssystemen. Eerder was er al een ander pakket toegezegd, maar het leveren van materieel duurt lang, onder andere door problemen bij de productie. De militaire steun van de VS moet China afschrikken om Taiwan aan te vallen. China ziet het land als een afvallige provincie de afgelopen jaren zijn de spanningen tussen beiden opgelopen. Een man heeft in de buurt van de Duitse stad Augsburg drie mensen doodgeschoten in een wooncomplex. Het waren twee vrouwen van 49 en 72 en een man van 52. Even later schoot hij in een huis verderop nog twee mensen neer. Een man en een vrouw die zwaar gewond raakten. Waarom de Duitser op deze mensen schoot is nog niet bekend. ook de relatie tussen de dader en de slachtoffers is onduidelijk. De man werd in de omgeving aangehouden. Het vrachtschip Fremantle Highway wordt versleept naar een plek op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen van die operatie. Die duurt waarschijnlijk tussen de 12 en de 14 uur. Het verslepen heeft geen gevolgen voor de Waddeneilanden, de bewoners en de natuur, zegt Rijkswaterstaat. Het schip met bijna 4000 auto's aan boord ligt nu nog boven ter Schelling. Dinsdag brak er brand uit op het vaartuig toen het ten noorden van Ameland lag. In Argentinië is een man geïdentificeerd die als baby werd ontvoerd tijdens de militaire dictatuur in het land. Waarschijnlijk is hij in 1977 geboren als kind van politieke dissidenten. Zijn moeder zat gevangen toen ze van hem beviel. De man is het 133ste slachtoffer van babyroof tijdens de junta dat nu ontdekt is. Het weer, hier en daar kan er nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog, bij ongeveer 15 graden. In de ochtend schijnt de zon af en toe, maar al gauw raakt het bewolkt met kans op regen en onweer.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 know that you need me find you, baby. I'ma kiss you, call me. you need me and stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be here.